Zes uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Na een rondreis langs omliggende landen van Venezuela... wil de zelfbenoemd interim-president Guaido weer terug naar huis. Hij bezocht onder meer Colombia en Brazilië... om steun te zoeken voor zijn strijd tegen zijn rivaal Maduro. Omdat Guaido een uitreisverbod had gekregen... wordt hij bij terugkeer mogelijk opgepakt. De Europese Unie waarschuwt Maduro dat niet te laten gebeuren. In Wilp tussen Apeldoorn en Deventer heeft een grote brand gewoed bij een afvalverwerker. De brand begon rond 9 uur gisteravond, door nog onbekende oorzaak... en was halverwege de nacht onder controle. Vanwege de dikke zwarte rook moesten omwonenden ramen en deuren dicht houden. De veiligheidsregio waarschuwt dat in de omgeving mogelijk giftige roetdeeltjes zijn neergekomen. De VS en Zuid-Korea houden geen jaarlijkse militaire oefeningen meer voor de Noord-Koreaanse kust, in de hoop dat de spanningen in de regio daardoor afnemen. Elk voorjaar deden 10.000 Amerikaanse en 300.000 Zuid-Koreaanse militairen mee aan de oefeningen. Noord-Korea beschouwde het als een provocatie en reageerde een paar keer met rakettesten. Films van streamingdiensten als Netflix moeten volgens regisseur Steven Spielberg niet langer in aanmerking komen voor een Oscar. Als lid van de raad van bestuur van de Oscar Academy wil Spielberg de regels laten aanpassen, omdat het verdienmodel van streamingdiensten volgens hem de traditionele cinema bedreigt. Vorig weekend won de Netflix-film Roma drie Oscars. Titelverdediger Patrick Roest gaat na twee afstanden aan de leiding... bij de WK Allround Schaatsen in Calgary. Sven Kramer staat derde in het algemeen klassement, Douwe de Vries vierde. Bij de vrouwen staat de Japanse titelverdedigster Miho Tagagi... eerste in het algemeen klassement... voor Martina Sablikova, Antoinette de Jong en Irene Wust.